Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De schade die de storm Benjamin heeft aangericht lijkt mee te vallen. Er waren vooral meldingen van omgevallen bomen en schade aan gevels of daken. Geen persoonlijk letsel. Vanwege de hoge waterstand heeft Rijkswaterstaat de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel gesloten. Bij SBS6 hebben de lijsttrekkers van VVD, CDA en GroenLinks-PVDA nogmaals duidelijk gemaakt waarom ze niet meer willen samenwerken met PVV-leider Wilders, die voor het eerst deze campagne meedeed aan een verkiezingsdebat. VVD-leider Jessel Gus verweet Wilders dat hij is weggelopen. En CDA-leider Bontebal zei dat Nederland hunkert naar een stabiel kabinet. Wilders zei dat zijn drie opponenten tegen hem aanstonden te schoppen. Op de EU-top hebben de Europese leiders nog geen besluit genomen over de bevroren Russische tegoeden. Het plan is om 140 miljard euro daarvan te gebruiken om Oekraïne te steunen. Maar daaraan zitten nog veel haken en ogen. De EU-leiders hebben nu besloten dat de Europese Commissie de mogelijkheden verder gaat onderzoeken. Voor het eerst sinds het voorjaar is de vogelgriep weer gevonden onder wilde vogels. Op verschillende plekken in Nederland is het virus vastgesteld bij zwanen en ganzen. De afgelopen weken werd het virus al gevonden bij pluimveebedrijven in Drenthe en Gelderland. Daarom geldt er een landelijke ophokplicht voor zowel boeren als hobbyisten met pluimvee. In de Europa League heeft Feyenoord thuis met 3-1 gewonnen van Panathinaikos. FC Utrecht verloor in Duitsland met 2-0 van Freiburg. Eerder op de avond verraste Go Ahead Eagles door thuis met 2-1 te winnen van Aston Villa. En in de Conference League won AZ thuis met 1-0 van Slovan Bratislava. Het weer. In het noordelijk kustgebied is het nog stormachtig met zware windstoten.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 In het verkiezingsdebat van SBS6 hebben VVD, CDA en GroenLinks-PVDA nog eens duidelijk gemaakt... waarom ze niet meer willen samenwerken met PVV-leider Wilders. Die zei dat zijn drie opponenten tegen hem aanstonden te schoppen. Tilburg krijgt een D66-burgemeester, Fleur Greper. Ze was vorig jaar korte tijd staatssecretaris van Cultuur en Media... en daarvoor acht jaar lang gedeputeerde in Groningen. Het weer. In het noordelijk kustgebied is het nog stormachtig met zware windstoten. Verder zon en enkele buien bij ongeveer 12 graden.